Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Een van de in een goudinkoopzaak in Amsterdam-West is overleden. Wie de man is, is niet bekendgemaakt. De andere gewonde is de mede-eigenaar van de winkel. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De slachtoffers lagen beide op straat. De voormalige BBC-presentator Jimmy Savile vergreep zich niet alleen aan honderden kinderen, maar ook aan patiënten, medewerkers en bezoekers van 28 ziekenhuizen. Hij wordt ook beschuldigd van seks met lijken in mortuaria. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse ministerie van Volksgezondheid. Savile kwam op onaangekondigde tijdstippen het personeel van de ziekenhuizen helpen, onder meer bij het wassen van de patiënten. De Belgische Spoorvakbond heeft opgeroepen tot een spoorstaking. Tussen zondag en maandagavond 10 uur rijden er in België daardoor mogelijk geen treinen. De werknemers van het spoorbedrijf zijn ontevreden over de toekomstplannen van hun werkgever. De Socialistische Spoorvakbond is zich ervan bewust dat de staking op een slecht moment komt. Voor veel Belgen begint dit weekend de vakantie en is er een aantal grote festivals. Ook Nederlandse treinreizigers die met de Thalys of de Intercity naar Brussel reizen kunnen er last van hebben. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft Rusland een ultimatum gesteld. Hij eist dat Rusland binnen een paar uur begint met het ontwapenen van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Morgen loopt in de regio's Donetsk en Lugansk tijdelijk staakt het vuren van de Oekraïense president Poroshenko af. Dat bestand is een aantal keren geschonden. Het weer, geregeld zon, maar ook stapelwolken. Met vooral in het noorden stevige buien met onweer. In de loop van de middag worden de buien minder actief. En het is 19 tot 23 graden. Morgen meer kans op een bui. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam staat bij de Koentunnel 2 kilometer richting Den Haag. A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 7 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan ook omrijden via Gouda over de A12 en de A20. Op de A27 van Gorkum naar Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer.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 We zijn weer te horen en te zien op het internet. Nou, laten we het alleen maar bij luisteren houden. Dat lijkt mij genoeg. Oké, we gaan eh, deze eh, tweede, tweede gedeelte gaan we van start met een plaat van 8 minuten en 28 seconden. Ga er maar even lekker voor zitten en luister maar naar Meatloaf. boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. het album bed Out of Hell. Was dit eh, Meatloaf en eh, Paradise by the Dashboard Live Light. En hij werd uh, vocaal bijgestaan door Ellen Foley. Goed, gaan we even iets rustiger aan doen met Mink DeVille en zijn Spanish Stroke.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 Ehm, wij kennen de groep, de Nederlandse meidengroep Leuven natuurlijk, van hun, al hun vrolijke liedjes. Maar ze konden ook redelijk serieus uit de hoek komen, zoals hier met Anne Maria. lijkt me weer dat ze ook een wat eh, serieuzere tekst behoorlijk aankonden. Love en eh, Anna Maria in 1980 van de LP True Love. Ehm, in 1991 overleed Freddie Mercury. En in december 91 werd uitgebracht het nummer These Are The Days Of Our Lives. Genomen voor het album Innuendo, het laatste Queen album. En het werd een grote hit met als b zou ik maar zeggen... Eh, Bohemian Rhapsody. Hier is These Are The Days Of Our Lives. get to feel it. I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like plaat uitkwam, toen heb ik hem meteen gekocht. En ik heb hem geloof ik die dag wel <laughs> twintig keer achter elkaar gedraaid. Geweldig nummer van Queen. These are the days of our lives. Ehm, ik heb zo'n zin in Doe Maar. mij kon blijven. Ah. Hij was zo verstandig, zo netjes en zo handig. Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd dat je beter bij mij kon zijn. Jij past beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan, liever dan, liever dan hij. Beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan, lief, veel liever dan hij. Ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd. Oh, ik wil je niks verwijten. Ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd. Maar jij wou zo gaan pleiten. Oh, ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd dat je beter bij mij kon blijven. jij zijn. Ik heb het al gezegd, ik past beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan, liever dan, liever dan hij. Beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan, liever, veel liever dan hij. Dus eh, doe maar uiteraard uit 1982.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 En ze wilden het eigenlijk aan een andere artiest geven. Maar eh, Buddy zei, om de deel je dood niet. Deze ga ik uitbrengen. En terecht natuurlijk, Rayvon uit 58. En de volgende plaats stond in de top 10 van de Tijd voor Teenagers. show was dit Red Sails in the Sunset. En daar stond, zoals ik al zei, in de top 10 van Tijd voor Teenagers. En dit was Fred's Domino, natuurlijk. We gaan eh, een track draaien uit het oeuvre van de heer George Harrison. We pakken zijn laatste cd erbij, Brainwashed. En daarop stond het nummer The Devil and the Deep Blue Sea. One, a two, a one, two, three... I don't want you but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea cross you off my list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. guess I love. Geen George Harrison Original. Het nummer is al meer dan 70 jaar oud. En in 1931 zette Cab Calloway het voor het eerst op de plaat. The Devil, the Devil in the Deep Blue Sea. Vanmiddag stond eh, de vriendin van ons, Jaddy, die stond keurig te schilderen. En Manlief, die gaat gewoon een beetje de lolbroek uithangen voor de radio... en laat dat arme kind maar werken.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 Perhaps they'll listen for they could not love you. But still, your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one else.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 Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will Ik hoop dat je ervan genoten hebt, Johnny. Hij was speciaal voor jou, Vincent van Don McLean. Dan gaan we nu even luisteren naar een, eh, een, een lied over weggevallen muzikale helden. Uitgevoerd door de Commodores uit 1985, Night Shift. what you're doing now. Wij hoeven voorlopig niet eh, naar de nightshift. Eh. De Commodores eh, deden even verslag daarvan... over het wegvallen van muzikale helden. Tijd voor de allerlaatste alweer van dit programma. En dat wordt Jerry Lee Lewis met A Whole Lot of Shaking Going On. Yes, I think chicken in the corner. Woo, baby. Baby got the by the horn. We ain't faking, oh, shaking going on. Yeah, I said shake, baby shake. I said shake, baby shake. I said shake it, baby shake it. I said shake, baby shake. Has to come over, baby.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 Yeah. Baby, oh, a lot of shaking going Now let's go one time. Hey! shaking. I'm on a Oh going on. we mochten een helemaal draaien van Les Paul en Mary Ford. Maar dan houden we wel weinig tijd over om afscheid te nemen.